Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De willen een Fries theatergezelschap en een groot aantal muziekgezelschappen toch tegemoetkomen. Komende dag dienen ze daarover moties in tijdens het cultuurdebat. De drie partijen willen dat het Friese theatergezelschap Trajater blijft bestaan. Opera Zuid en een groot aantal orkesten krijgen minder geld dan nu, maar miljoenen meer dan in de kabinetsplannen. Het gaat om het Gelders Orkest, het Brabants Orkest, het Limburg Symfonieorkest het Orkest van het Oosten, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest in Den Haag. Het geld komt niet uit de cultuurbegroting. Waar het wel vandaan moet komen is nog onduidelijk. Israël is op de westelijke Jordaanover begonnen met het weghalen van een deel van de afscheidingsbarrière bij de Palestijnse plaats Bilin. Vier jaar geleden bepaalde het Israëlische Hoge Rechtshof dat het ongeveer drie kilometer lange hek moet worden verplaatst. Het wordt nu vervangen door een stenen muur die 600 meter verderop vlak langs een Joodse nederzetting loopt. Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert om voorlopig sommige rauwe kiemsoorten te mijden. In Frankrijk zijn op die kiemen EHEC-bacteriën gevonden van hetzelfde type als waardoor in Duitsland tientallen mensen zijn overleden. Het gaat om rauwe mosterd, mosterdkiemen en fenegriekiemen en ook om rauwe rucola-kiemen. Ze worden gebruikt als garnering. Rucola sla zelf en mosterd en producten met mosterd zijn niet besmet. Nederlanders die na het eten van rauwe kiemen diarree hebben gekregen, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. In zijn woonplaats Houston in de VS is oud-doelman Jan van Beveren overleden. Van Beveren kwam 32 keer uit voor het Nederlands voetbalelftal. Speelde voor Sparta, PSV en voor Amerikaanse clubs uit Fort Lauderdale en Dallas. Jan van Beveren was 63 jaar.